Marian Koekoek met het NOS Journaal. Steeds meer mensen kunnen hun hypotheeklasten niet meer betalen. Dat constateert het bureau kredietregistratie dat leningen registreert die bijvoorbeeld huiseigenaren afsluiten. In het derde kwartaal van 2009 hadden 32.000 huiseigenaren een betalingsachterstand van meer dan twee maanden. In het derde kwartaal van dit jaar waren dat er 40.000. De betalingsachterstanden ontstonden vooral na echtscheiding en een tweede belangrijke oorzaak was ontslag. Ook het aantal verzoeken tot schuldsanering neemt toe. In 2010 kwamen er 11.000 verzoeken bij. De twee jaar daarvoor was er juist sprake van een daling van het aantal aanvragen. De politie is op zoek naar de chauffeur van een geldtransport van Brinks, dat vanochtend is beroofd in Ridderkerk. De geldwagen stond bij een bank in het centrum. Toen twee medewerkers van Brinks de bank uitkwamen, zagen ze dat de deur van de wagen open stond en dat de chauffeur was verdwenen. Ook bleek dat er veel geld weg was. Volgens de politie waren er bij de wagen en de bank in Ridderkerk geen sporen te zien van een klassieke overval. Mogelijk zat de chauffeur in een complot, maar het kan ook zijn dat eventuele daders hem gegijzeld houden. In het oosten van Turkije is een baby levend onder het puin van een ingestort huis vandaan gehaald. Het kind van een paar weken oud heeft daar na de aardbeving van zondag bijna 48 uur gelegen. Het werd gevonden in Erciş, een van de zwaarst getroffen plaatsen. De baby is naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert volgens reddingswerkers in goede gezondheid. Over het lot van de ouders is niets bekend. Het officiële dodental van de beving is opgelopen tot 366. In Libië zijn tientallen mensen omgekomen toen een brandstofdepot ontplofte. De oorzaak is onduidelijk. Op het terrein waren veel mensen die brandstof en gasflessen kwamen halen. Door de explosie ontstond er een grote brand in het depot in Sirte. Elders in Libië is oud-dictator Muammar Gaddafi begraven. Dat gebeurde bij zonsopkomst op een geheim gouden plek in de woestijn.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 night, oh what a night Romantic lady Single baby Mmm, sophisticated mama Come on you disco lady Yeah, stay with me tonight Yeah right.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

Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his bed. van Zandvoort, op 106.9 CFFM I don't want no fly guy I just want a shy guy That's what I want, You know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 走。 It's a Christmas, and give it up for Lance. My friends are all so cynical, refuse to keep the faith. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl